10 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Nou, er worden nog zeker 15 mensen vermist. Van deze mensen is sinds de brand gisternacht uitbrak niets meer vernomen. Dodental van de brand staat op 12, maar gevreesd wordt dat het aantal nog oploopt. Van 18 gewonden is de toestand kritiek. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van de laatste brandhaarden. Bewoners, kranten en politici zeggen dat de beheerder van de Grenfell Tower nalatig is geweest en geen maatregelen heeft genomen om het gebouw beter te beveiligen tegen brand. Bewoners zeggen dat ze daar al sinds 1999 op aandrongen. Het aantal jongeren onder de 25 zonder werk is afgelopen maand verder gedaald. Volgens het CBS is nu 9% van deze groep werkloos, het laagste percentage in acht jaar. Na 2009 nam de werkloosheid onder jongeren door de crisis flink toe... Maar de afgelopen tijd is weer een dalende lijn te zien. Ook het aantal mensen met een uitkering nam afgelopen maand opnieuw af, onder jongeren zelfs met ruim 10 456.000 Nederlanders zijn nu werkloos, dat is zo'n 5 van de beroepsbevolking. In Somalië hebben militairen een einde gemaakt aan een gijzeling in een drukbezocht restaurant in de hoofdstad Mogadishu. Zeker 18 mensen zijn omgekomen. Gisteravond lieten leden van terreurgroep Al-Shabaab een autobom ontploffen bij de ingang van het restaurant. Daarna gijzelden ze daar binnen zo'n twintig mensen. Het leger kon pas vanochtend ingrijpen toen het weer licht werd. De vijf daders zijn door het leger gedood. Een jongen van 16 uit Arkel in Zuid-Holland is in de meivakantie om het leven gekomen tijdens een choking challenge. Dat is een wurgspel waarbij deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen keel af te knijpen. De ouders van de jongen waarschuwen in de Volkskrant voor zulke uitdagingen die vaak via internet worden gedaan. Voor zover bekend is de jongen het eerste slachtoffer van een choking challenge in Nederland. In andere landen zijn wel meer tieners daardoor overleden. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en valt een enkele bui in het oosten en zuidoosten met onweer. Het wordt 23 tot 30 graden. Morgen vooral landinwaarts een enkele bui en een stuk frisser, 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn nog te vinden op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Apkoude 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. vertraging ongeveer een kwartier. was ook een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Volendam en Knoop het Watergraasmeer nog 6 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, vertraging daar nog een kwartier. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 6 kilometer, vertraging daar een kleine 20 minuten. Na 15 van Nijmegen naar Gorkum bij Tiel 9 kilometer. Dat kost je nog ruim een half uur extra.